Kasper Meijer met het NOS-journaal. Bij een schietincident op een camping in Appeltern in Gelderland zijn twee mensen om het leven gekomen. Volgens de politie zijn het een man en een vrouw. Wat hun relatie is, wordt nog onderzocht. Het is ook nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek op de camping gaat vannacht verder. Advocaat Geert-Jan Knoops vindt dat oud-rechters moeten worden gevraagd om te helpen bij het wegwerken van de achterstanden in de rechtspraak. Vanwege corona is de behandeling van ruim 13.000 strafzaken en 15.000 overtredingen blijven liggen. Volgens Knoops kan het wel 1 tot 2 jaar duren om die achterstand in te halen. Daarom lijkt het hem een goed idee om een pool te creëren van rechters die met pensioen zijn. Vanaf vandaag geldt in Frankrijk en het hele land code groen... en dat betekent dat ook in Parijs de restaurants weer open mogen. Dat heeft president Macron gisteravond gezegd in een televisietoespraak. Macron zei dat zijn land een nieuwe fase ingaat... waardoor de Franse economie zich kan herstellen. Er ligt een steunpakket klaar van 500 miljard euro. In verschillende steden in Nederland is afgelopen dag gedemonstreerd tegen racisme. In Almere was de grootste demonstratie. Er waren zo'n 3000 mensen op de been. In Leiden waren volgens de politie zo'n 2500 mensen. En ook in Alkmaar, Wageningen en Deventer deden demonstranten mee met een antiracismeprotest op anderhalve meter afstand. In het centrum van Den Haag is afgelopen avond een korte demonstratie geweest tegen onder meer de anderhalve meter samenleving en antifascisten. Volgens Omroep West deden zo'n 350 tot 400 mensen mee... en ging het onder meer om leden van de harde kern van ADO Den Haag en Feyenoord. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als All Lives Matter en 110% tegen Antifa. Het vreedzame protest duurde ongeveer 20 minuten en is daarna op aandringen van de politie beëindigd. Het weer, vooral in het noordoosten nog kans op zware buien met veel neerslag.